Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal illegale sigaretten in Nederland neemt nog altijd toe. Dat blijkt uit onderzoek van de douane en een aantal andere organisaties. Peuken worden steeds duurder gemaakt om rokers aan te moedigen om te stoppen. Daardoor wordt het dus aantrekkelijker om sigaretten uit het buitenland te halen. Onderzoekers checkten duizenden lege sigarettenpakjes die op straat zijn weggegooid... bijvoorbeeld bij bushaltes en winkelcentra. Ze zagen vooral meer Bulgaarse en Poolse sigaretten en pakjes uit landen om ons heen. Dat is niet altijd illegaal trouwens. Je mag een kleine hoeveelheid meenemen als je de grens oversteekt. Het kabinet trekt 3 miljoen euro uit voor medicijnen, brandstof en voedsel aan Gaza. Het geld gaat naar een hulpverleningsorganisatie van de VN... die begin dit jaar nog in opspraak raakte. Een aantal medewerkers zo namelijk betrokken zijn geweest bij de Hamas-aanslagen afgelopen oktober in Israël. Die aanslagen waren ook het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël. Heftige ongelukken, reanimaties van kinderen en het toenemende geweld tegen hulpverleners zelf. Ambulancemedewerkers melden zich steeds vaker bij hun baas met psychische klachten. Herbelevingen of dat je slecht gaat slapen. Dat zijn toch wel de beginseintjes. Of dat je een kort lontje krijgt thuis. En dat, de naasten zijn toch wel vaak de mensen die het als eerste zien. Ook zijn er steeds meer incidenten met verwarde mensen... waardoor de druk op de medewerkers toeneemt. Ziekenhuizen organiseren steeds vaker momenten... om over heftige gebeurtenissen te praten. Ian Maatsen kan zijn teenslippers weer inruilen voor voetbalschoenen. Hij zit in Griekenland om lekker uit te rusten van een topseizoen met zijn club. Maatsen haalde met Borussia Dortmund de finale van de Champions League. Dus veel mensen dachten dat bondscoach Ronald Koeman ook wel een plekje voor hem zou hebben in Oranje. Nou, dat plekje komt er alsnog als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong. Gisteravond wou Koeman er weinig over kwijt. We gaan verder en eh, we gaan verder met, eh, met een goed gevoel. En eh, we moeten er klaar voor zijn volgende week zondag. De naam krijgen we niet, hè? Van de speler? Nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nou, het wordt dus Maatsen. Dat is wel opvallend. Hij is een verdediger en niet net als de Jong een middenvelder. Voor Oranje begint het EK zondag met een wedstrijd tegen Polen. En het weer nog een wisselend dagje met wolken en af en toe pittige buien. Maar tussendoor is er ook best wat zon. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer in onze regio rijdt langzaam over de A1 Amersfoort Amsterdam. 14 kilometer file tussen Naarden en knooppunt Watergaasmeer met 40 eh, minuten vertraging. Dit heeft te maken met een ongeluk op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen. Want daar is de weg dicht op knooppunt Holendrecht en rij om dus via de A1 en de A10. Op de N9 Den Helder Alkmaar nog 5 minuten vertraging bij Petten.